uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Van de acht aanrijding veroorzaakt is een 45-jarige Amsterdammer. Volgens de politie was er geen opzet in het spel. Na bloedonderzoek bleek de man niet onder invloed te zijn. Wel had hij een lage bloedsuikerspiegel. Mogelijk is hij onwel geworden en heeft hij per ongeluk het gaspedaal diep ingedrukt. Even voor het ongeluk had hij een bekeuring gekregen omdat hij op de tram aanreed. reed. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions zegt dat hij dinsdag wil getuigen voor de Senaatscommissie in het onderzoek naar het ontslag van FBI-directeur Comey. Er zijn nieuwe vragen over de rol van de minister van Justitie. Tijdens de campagne sprak Sessions twee keer met de Russische ambassadeur. Mogelijk heeft hij meer verzwegen ontmoetingen gehad met Russen. In Frankrijk is vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. De partij van de vorige maand gekozen president Macron heeft nu nog geen enkele zetel in het parlement. Maar zijn beweging La République en Marche stevend volgens alle peilingen af op een grote overwinning. Macron wil vernieuwen. Ongeveer de helft van zijn kandidaten heeft weinig of geen ervaring in de politiek. Volgende week zondag is de tweede en beslissende stemronde. De vrouw die gisteren in Venlo zwaar gewond raakte bij een hindernisloop is overleden. In de jachthaven was ze van een lange glijbaan gegleden en daarna werd ze geraakt door een andere deelnemer. Het duurde enige tijd voordat de vrouw uit het water was gehaald. In het ziekenhuis is ze vanochtend overleden. In Libië is Saif al-Islam, de tweede zoon van de Libische oud-dictator Gaddafi, vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat meer dan vijf jaar vast voor oorlogsmisdaden tijdens de revolutie, waarmee een eind kwam aan het bewind van zijn vader. Saif al-Islam heeft geprofiteerd van een amnestieregeling van het parlement in Tobruk. Dat is een van de drie rivaliserende parlementen in Libië. De autoriteiten in Tripoli hebben daar geen gezag. Het weer zomers warm, temperaturen lopen op naar 25 tot 29 graden. Later wind van zee en buien in het oosten, mogelijk met onweer. Morgen wisselen bewolkt, in het binnenland kan een bui vallen. 17 tot 21 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam bij Hoogmaten 2 kilometer door werkzaamheden. Op de andere rijbaan richting Den Haag ook 2 kilometer bij Batuverdorp door werkzaamheden. Verderop is bij Knopend Burgerveen de rijbaan het hele weekend dicht. Ook daar wordt gewerkt. Daardoor is het extra druk op de A44 richting Den Haag.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 So the FBI, they rewarded him because they like a guy who will stab a friend. them, dig out them, dig out them. Eh. Hey. Gonna gonna make you sing. I wanna have sex. to go to the ballet. I rather was cricket.